Je bent een engel, mijn liefste, ik wil jou nooit verliezen. Nee, het spijt me, ik ging in de fout. Ik wil jou alles geven, mijn hart en mijn leven. Hoop dat jij mij voortaan vertrouwt. Ja, ik heb je pijn gedaan en nu wil je gaan. Is het voor ons dan ik voorbij? Geef me nog Alles van mij is voor jou. Je bent mijn droom van een vrouw. Ja, voor mij ben je eigenlijk te goed. Oh, je straalde altijd, maar die glans ben je kwijt. Zeg me wat ik voor jou nog moet doen. Dat ik jou gelukkig maak, jou van binnen raak. Als een laatste kaart. als je verliefd. Ik